Eerder vandaag zei PVV-leider Wilders dat het CDA de stekker eruit trekt... en dat hij daar zeer teleurgesteld over is. CDA-fractievoorzitter Verhagen wil pas onderhandelen... als VVD en PVV op hoofdlijnen een akkoord hebben. Anders is het volgens hem een zinloze exercitie. Nederlanders die op vakantie gaan naar Zuid-Frankrijk kunnen de regio die is getroffen door noodweer voorlopig maar beter mijden. Dat zegt de Nederlandse consul in het gebied. Hij wordt daarin bijgevallen door de alarmcentrales. De schade in het rampgebied is groot. Veel campings zijn verwoest. Het zal zeker tien dagen duren voordat vakantiegangers er weer terecht kunnen, zegt de Nederlandse consul. De brandweer heeft 110 kinderen uit een sporthal in Vianen gehaald nadat de kinderen onwel waren geworden. Acht van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De rest is door ambulancepersoneel opgevangen en onderzocht. Het is nog onduidelijk waardoor de kinderen niet lekker werden. De brandweer doet onderzoek. Uit voorzorg zijn de sporthal en het naastgelegen zwembad in Vianen ontruimd. EU-president Van Rompuy heeft regeringsleiders opgeroepen hun begroting op orde te brengen en hun staatsschuld te beperken. De Belg deed de oproep aan het begin van een eendaagse EU-top in Brussel. Volgens Van Rompuy zijn structurele economische hervormingen nodig. De EU-top staat in het teken van de economie en geldt als voorbereiding op de G20-top volgende week in Toronto. Daar willen regeringsleiders het onder meer eens worden over een belasting op banken. Het weer zonnig, het waait weer stevig. In de loop van de dag neemt vooral in het zuidoosten de bewolking toe. In Limburg is aan het eind van de middag kans op een enkele baar.